Twee uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. De gemeente Tilburg gaat de vergoeding voor Groom 6 gedupeerden niet verhogen. Dat is besloten tijdens een extra raadsvergadering. Vorige week maakte de gemeente bekend dat iedereen die tussen 2004 en 2012... bij het onderhoudsbedrijf van de NS in Tilburg heeft gewerkt... een schadevergoeding van 7000 euro krijgt. De ex-medewerkers vinden dat te weinig en eisen een bedrag van tussen de 20 en de 40.000 euro... De slachtoffer zaten destijds in een reïntegratietraject... en werkte via de gemeente Tilburg bij het onderhoudsbedrijf. Daar moesten ze onder meer treinen schuren. Later bleek daar de kankerverwekkende stof chroom 6 in verwerkt. De lidstaten van de EU zijn het eens over nieuwe sancties tegen Rusland... vanwege het conflict met Oekraïne. De lijst van Russen die de EU niet meer in mogen wordt uitgebreid... en hun banktegoeden in Europa worden bevroren. Het zou gaan om acht Russen... De directe aanleiding is het incident in de zee van Azov in november. De Russische kustwacht enterde toen drie schepen van de Oekraïense marine. De bemanningsleden zitten nog vast in Moskou. De Venezolaanse regering vindt het onacceptabel als Curaçao het logistieke knooppunt wordt van een hulpoperatie voor Venezuela. De Venezolaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken spreekt in Nieuwsuur van propaganda, bedoeld om zijn land te destabiliseren. Hij benadrukt dat Venezuela Curaçao nooit zou aanvallen. De apparatuur van de failliete IJsselmeerziekenhuizen wordt geveild. Online kan er onder meer geboden worden op een MRI-scanner en een röntgenapparaat. Een deel van de zorg van de IJsselmeerziekenhuizen wordt overgenomen door het ziekenhuis in Harderwijk, maar dat wil in Lelystad zijn eigen apparatuur neerzetten.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 Doe normaal, ik kan de pret voor je bederven. Ja. Hoe weet je, weet ik was gans. Laat je chickie op mijn dik zitten, gastong. Ze wilt je niet en dat omdat je kort night. Je bent een kleine jongen, hele dag op Fortnite.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 Niggas gooien shots, maar ik intercept. Als die nigga test, voel ik met die mes. Swagger had ik sinds de crash, Nigger op mijn vind ik Huts. Gucci jacka, Gucci polo en muts. En met AK mijn hart geen slush. Je bitches op mijn huid, want ik weet dat ze me lust. Voel je in die zijn shit, die gaat niet met Kom naar binnen in de club met straight face, no smile. Word niet gefouilleerd de wakko ken mijn profile.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 I'm left to right. about tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my face to lose. I'd be lost thought of letting you go.